Vorige week vrijdag werden 108 mensen gedood in Hula. Uit onderzoek van VN-waarnemers in Syrië bleek dat de meesten van dichtbij waren neergeschoten. Rusland was een van de landen die tegen de resolutie in de VN-Mensenrechtenraad stemden. President Poetin had vandaag een ontmoeting met bondskanselier Merkel in Berlijn en de Franse president Hollande in Parijs. Na afloop pleitte Hollande opnieuw voor sancties tegen het Syrische bewind, maar Poetin riep op tot geduld en zei dat het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan een kans moet krijgen. De politiebonden en minister Opstelten zijn het eens over een nieuwe CAO. Wat er in het onderhandelingsresultaat staat wordt pas maandag naar buiten gebracht. Volgens vakbond ACP moet het eerst begrijpelijk en leesbaar worden gemaakt. De politiebonden eisen onder meer 3% loonsverhoging. De commissie Samson ontvangt veel meldingen van seksueel misbruik of geweld die niet onder de onderzoeksopdracht vallen. De commissie kijkt alleen naar misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen zijn geplaatst. Ongeveer 1 op de 3 meldingen gaat over misbruik in andere sectoren. De commissie vindt dat veel en daarom wordt ook naar die meldingen gekeken. Het Russische voetbalelftal heeft een oefenduel tegen Italië met 3-0 gewonnen. De twee teams spelen allebei op het EK, maar kunnen elkaar pas in de halve finales tegenkomen. Rusland, dat wordt geleid door Dick Advocaat, komt volgende week op de eerste dag van het toernooi al in actie tegen Tsjechië. Meteen na het openingsduel tussen Polen en Griekenland. De Italianen spelen twee dagen later voor het eerst. Zij ontmoeten dan regerend Europees en wereldkampioen Spanje. Het Nederlands elftal speelt komende avond in Amsterdam het laatste oefenduel tegen Noord-Ierland. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 9 graden.